Voor het eerst is het een gevaarlijk virus omdat criminelen daarmee inloggegevens van iPhone-gebruikers willen ontfutselen. Het nieuwe virus richt zich op klanten van ING. Bij het internetbankieren komen gebruikers van wie de iPhone is besmet terecht op een vals inlogscherm. ING waarschuwt op haar website voor het virus. Het kan zich overigens alleen verspreiden via toestellen waarvan de software illegaal is aangepast. Vier ministers van Staat vinden dat Nederland zich duidelijker moet uitspreken voor een wereld zonder kernwapens. Dat zeggen oud-premier Lubbers en de oud-ministers van de Stoel van Mierlo en Korthaas Altes in een open brief in NRC Handelsblad. De vier oud-bewindslieden stellen dat een nucleair arsenaal niet meer nodig is om de grootmachten in bedwang te houden, zoals tijdens de Koude Oorlog. Maar volgens hen is er wel een verhoogd risico dat kernwapens in handen van terroristen komen. Twee jaar geleden hielden vier vooraanstaande Amerikaanse ex-politici, onder wie Henry Kissinger, ook een pleidooi voor afschaffing van alle kernwapens. Bij TNT worden binnenkort duizenden werknemers gedwongen ontslagen. Dat is het gevolg van een keuze die de vakbondsleden van het postbedrijf hebben gemaakt in verband met een ophanden zijnde reorganisatie. Een meerderheid van het personeel koos tijdens een referendum voor het behoud van de arbeidsvoorwaarden en het salaris, liever dan behoud van werkgelegenheid. Vakbond FNV vreest dat er 4 à 5.000 gedwongen ontslagen vallen. Het postbedrijf wil reorganiseren vanwege de toegenomen concurrentie en het krimpen van de postmarkt. Staatssecretaris De Vries wil dat er een onderzoek komt naar een verzekeraar die jonge militairen zou misleiden. De maatschappij Burgthuisadviesgroep zou militairen die op missie gaan een uitvaartverzekering aanbevelen met het argument dat Defensie de kosten van repatriëring en begrafenis niet betaalt. Volgens De Vries doet Defensie dat wel.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 kleine dame met een grote stem, een grote reputatie en een heel groot oeuvre. Ik heb het over Janice Ian Standing in the Shadows of Love. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. En nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Deze man, hij staat soms als eh, solist op het podium, dan weer met een hele band achter zich en soms ook met een kwartet. Niet voor één gaatje te vangen dus. Love will keep us together, het James Taylor Quartet. 谁言？ Love Will Keep Us Together, James Taylor Quartet. Natuurlijk James Taylor samen met Alison Limerick. Deze dame heeft ook al heel wat cd's uitgebracht hoor. En dan heb ik het over Jewel. Ze bracht een cd uit, Pieces of You, enkele jaren geleden. En daarvan de titeltrack. liedje met heel veel diepgang, hè? Pieces of You, live opname van deze Jewel. En ja, je kunt in iemand een hekel hebben, je kunt iemand haten... maar als je het goed nagaat, er zijn altijd kleine stukjes te herkennen van jezelf in die persoon. Diepgang, John Wade en Alison Kraus. dit eh, nummer schreef, Missing You, schreef hij het samen met Mark En Die zeiden tegen elkaar van ja, eigenlijk zou het een duet moeten zijn. Maar wie vraag je dan om dit duet mee te zingen? En toen werd er al snel besloten voor Alison Krauss. Ik heb wel een aantal cd's van deze jonge man, jonge man hier in mijn bezit, maar ik vergeet het af en toe gewoon te draaien. Rod Stewart, If We Fell In Love. Fame flows like a river, just keeps on living. With all their memories, shame, you're so heartbroken. Now you're scared to open. and give your love again. And now anticipation waits for love. Will it be everything you dream this time around? I know you have your doubts, but I won't let you down, darling. If we fall in love tonight gonna be alright. Your heart is in good hands, darling. If we fall in love again, oh, yeah, you can depend. If you could take a chance and open your heart and let love, love again. know you're wondering, things can change. Say you're all mine. I'm gonna love you all the time. Don't let it slip away. And now anticipation waits. eerste een keer alle cd's van die eh, Rod Stewart bij elkaar pakt... dan denk je bij jezelf van... het is die man toch mooie muziek gemaakt, Ik weet het, het is een onbeschreven wet. Je mag eigenlijk geen kerstmuziek draaien voor, uh, voordat Sinterklaas weer het land uit is. Die man met die grote baard. Maar ja, dan komt de andere man met eh, die grote baard ook weer het land binnen, hè? excuses. Eh, ik, ik, heb toch, eh, ik heb nu een cd ontvangen van eh, de CDX uit Amerika. En daar zijn er twee bij met alleen maar kerstmuziek daarop. En toen dacht ik bij mezelf van... What the heck? Ik draai gewoon waar ik zin in heb. Want dit, dit is zo ontzettend mooi geschreven door Joey en Rory. It's Christmas time again this year... Can't believe it's already here. Ain't bought a single thing, oh dear. I'm so far behind. I like to get my shopping done before the lines get long in all the stores. I'll spend more than we can afford. But hey, it's Christmas time. It's Christmas time again, you see pick out the perfect tree. Is it leaning left or is it just me? Oh, hon, it looks just fine. We'll hang the tinsel, string the lights. These ornaments will take all night. It's a lot of work, but that's alright. It's Christmas time. control. Oh, looky here, I love this show. It's Christmas time. It's Christmas time, who's at the door? Why, sure, there's room for seven more. We'll make some pallets on the floor. That'll be just fine turkey's done, pull up a chair, grab a hand, let's save one's for you. Oh, I love it, hun, I really do. It's Christmas time. It's Christmas time again, you know It hit me just an hour ago It ain't about the mistletoe Let's keep that in mind. It's about the star that led the way, the baby child born that day. It's cause of him we all say it's Christmas time. En hier staan er veel meer van die hele mooie liedjes op die niet echt in de stijl zijn van Stille Nacht, Heilige Nacht en Jingle Bells. En daarom zult u ze nog veel vaker gaan horen in het programma Muziekerier. En die laat ik ook helemaal uitklinken, dit soort platen. Een eh, buurman die gaat zo'n kleine eh, vier maanden per jaar naar eh, China toe. Het is ongeveer zijn tweede land geworden. En iedere keer als hij terugkomt, dan heeft hij weer een cd bij zich. Of twee, of drie. Met alleen maar echte Chinese muziek. En dit is dan een compilatie-cd met, eh, ze noemen het daar, popmuziek. Vraag me niet hoe het heet of wie het speelt. Het instrument zal beslist een speciale naam hebben, maar eh, ik noem het maar gewoon een fluit hoor. En toen ik deze cd hoorde, moest ik meteen denken aan dit liedje... The Colors of the Wind van Vanessa Williams, met zo'nzelfde fluitje. you never knew. Have you ever heard the wolf? avondvullende tekenfilm Pocahontas van Disney. deze man die zag ik eh, afgelopen week ook weer eh, op tv. Na een hele lange tijd alweer hoor. I'm so happy I can't stop crying. Dit is Sting. Several weeks have passed now since she left me. She shows her face to ask me how She says the kids are fine, that they miss me. Maybe I could come and babysit sometime. She says, Are you okay? I was worried about you. Can you forgive me? I hope. had another man. I wondered how you felt about it. I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy I'm laughing through my tears. So my lawyer, Mr. Good News, he got me joint custody and legal separation. glass for my kids and one star for my wife. Something made me smile. Something seemed to ease the pain. Something about the universe time. shining in the sun. He's got somebody's number. formatie Rare Earth werd eigenlijk jaren geleden ontdekt door een LP uit te brengen met aan één kant één nummer in Indagada da Vida. En dat was echt 15 minuten lang dat nummer hoor. En je moest echt eh, houden van de Rare Earth of je was echt een tegenstander van die Rare Earth. Touch Me If I Fall, dit zijn de Indigo Girls.

All I've heard has been in vain. Like water. Let me. singer-songwriter uit Amerika. Hij luistert naar mijn naam Rodney Forster. Heeft al heel wat cd's uitgebracht met door hem zelf geschreven nummers. There are nights I've owned this town Most nights it owns me Play my guitar till it draws blood And it still won't let me shift. Picking Up is Long As I Go. Oftewel, ik verzin het waar je bij staat. Dat is een beetje de, vrije vertaling daarvan. Ik zat van de week naar de radio te luisteren en hoorde ineens... Uh, Stef Bos voorbij komen. Hij is van plan, of hij is niet van plan. Hij heeft helemaal een nieuwe cd opgenomen. En dat heeft hij samen gedaan met het Metropoolorkest. Het zijn allemaal liedjes die iets te maken hebben met de Bijbel. Hij dacht, de macht van muziek moet ook daarvoor kunnen werken. Hè? De we zijn nog altijd samen, na een zoektocht door het dal. Jij staat voor mij, ik sta voor jou. Oog in oog en zonder woorden zijn we zonder het te weten, misschien al jaren met elkaar vertrouwd. Maar ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld die wil horen dat ik van je hou. En als ik ja zou zeggen, is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen, in alle stilte en alleen met de macht van de muziek. er nooit kunnen bestaan zonder elkaar. En levenslang beloof ik niet, want er zijn geen woorden groot genoeg voor wat je voelt of ziet. En ik breek nog liever dan te buigen voor ik van je hou. En als ik ja zou zeggen is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte, in het niets en met de macht van de muziek. omdat ik er heb gewonnen. Dus ik laat je vrij, zolang jij blijft bij mij. Maar ik teken niet voor liefde, want met de angst om te verliezen, raak ik altijd alles kwijt. En ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld die wil horen dat ik van En als ik ja zou zeggen is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte en alleen met de macht van de muziek. Met de macht van de muziek, de liefdestroom. Met de macht van de muziek, jij staat voor mij. Met de macht van de muziek, ik sta voor jou. Met de macht van de muziek ook wat eh, stukjes horen van die nieuwe cd van Stef Bos. En ik moet u zeggen, het was eigenlijk toch wel verrassend hoor. En deze man was afgelopen week ook weer op tv om de een of andere reden. Ik heb het niet helemaal meegekregen, maar het was in ieder geval Ramses Shafi. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Mm -hmm auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen, zoals ik, die had.